Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. De politie heeft een hele grote drugsvangst gedaan. 23.000 kilo kook, bedoeld voor Nederland, is onderschept in de havens van Antwerpen en Hamburg. Het is zo'n 600 miljoen euro waard. In Hamburg zat de kook in een lading plamuur uit Paraguay. In Antwerpen zat het in een container met blokken hout uit Panama. Het was de bedoeling dat het allemaal naar een man van 28 uit Vlaardingen zou gaan. Hij is opgepakt en de bedrijfspanden van hem zijn doorzocht. Het demissionaire kabinet moet kijken of de terrassen weer open kunnen. De meerderheid van de Tweede Kamer wil dat, nadat het dit weekend nogal druk was bij kiosken en afhaalpunten. Terwijl als je dan ietsjes opzij keek, was daar een leeg terras. Waar diezelfde mensen mogelijk veel veiliger, gereguleerder en op afstand hadden kunnen zitten. Waarom kunnen we dat niet gewoon vanaf volgende week of vanaf deze week doen? Weet je, het zonnetje schijnt, het wordt mooi weer, het is mooi weer, kijk eens naar buiten. Ook vinden veel partijen dat het kabinet zijn best moet doen om het hoger onderwijs weer open te gooien. En dus niet alleen de middelbare scholen en de mbo's. De NOS doet aangifte tegen een Insta-filmpje van Tariq Z. Dat is de man die zes jaar geleden met een nepwapen het NOS-gebouw binnenkwam... en daar ook voor de gevangenis in moest. In de video zegt hij dat hij destijds wilde waarschuwen voor nepnieuws. Volgens het OM is het filmpje niet strafbaar, maar de NOS beoordeelt het in een bredere context en doet dus aangifte. Bij een schapenboer in Giesenburg in Zuid-Holland heeft een schaap vijf lammetjes gekregen. Dat komt bijna nooit voor. Meestal krijgt een schaap er maar twee of hooguit drie super bijzonder dus. Klopt, het is de tweede keer in uh, eh, 20 jaar zeg maar. Ja. Er wordt er eentje met de fles bijgevoerd en de andere vier die drinken gewoon bij de moeder. De moeder die geeft zo eh, veel melk dat die, eh, ja, de andere vier wel kan onderhouden. En de vijfde die krijgt ietsje met de fles bij, dus naar nou, op omstandigheden gaat het erg goed. De lammetjes krijgen trouwens geen naam, zegt de boer, alleen een nummer. Het weer zonnig en zacht. Op sommige plaatsen kan het wel 20 graden worden. Morgen neemt de bewolking toe en is het 13 tot 17 graden. ZFM, verkeersupdate.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 S'avonds voor de eerste keer op pad. Weet dan dat er iemand op jou wacht. Maakt niet uit wat jij besluit Maar voor nu, groei nog maar even. Neem je tijd, veilig en warm. Bescherm ik jou, totdat je mij loslaat voor nu.